uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal klachten over bankiers die zich misdragen... is vorig jaar gedaald naar het laagste aantal in zes jaar tijd. Dat staat in het jaarverslag van de stichting Tuchtrechten Banken... die klachten over banken onderzoekt. Rekening gluren blijft de meest voorkomende reden om een klacht in te dienen. Daarbij kijkt een bankmedewerker zonder toestemming... naar bijvoorbeeld het saldo van een klant. Er zou nu minder vaak geklaagd worden omdat er minder banken zijn... waardoor klanten niet zo vaak medewerkers spreken. Het recordaantal klachten kwam binnen in 2018. In Italië is de grootste hoeveelheid drugs ooit in het land in beslag genomen. Het gaat om bijna 5,5 ton aan verdovende middelen, zoals cocaïne. Het heeft een waarde van ruim 850 miljoen euro. Het is daarmee ook een van de grootste drugsvangsten ooit ter wereld. De drugs werden vervoerd op een vissersboot. Vijf mensen zijn gearresteerd en de boot is in beslag genomen. In Brazilië zijn het afgelopen jaar 75.000 verkrachtingen gemeld. Dat is een recordaantal. Van de slachtoffers was bijna twee derde 13 jaar of jonger. De verkrachtingen vonden grotendeels plaats bij slachtoffers thuis. De dader was meestal een kennis of een familielid. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn wordt vanochtend weer opgepakt. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. De zoektocht werd vannacht stilgelegd. De politie zei erover dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers. En dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier... en in de ochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien. Het weer. Vanochtend geregeld zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen kan er nog een bui vallen. De loop van de dag steeds meer bewolking.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 I mean, you sexy. Oh my God. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello.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 de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal klachten over bankiers die zich misdragen... is vorig jaar gedaald naar het laagste aantal in zes jaar tijd. Stiekem naar het saldo van een klant kijken... blijft de meest voorkomende reden om een klacht in te dienen. In Italië is de grootste hoeveelheid drugs ooit in het land in beslag genomen. Het gaat om bijna 5,5 ton aan verdovende middelen, zoals cocaïne. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn wordt vanochtend weer opgepakt.